Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn vrijdag twee Syriëgangers aangehouden. Een vrouw van 33 en een man van 30. Nadat ze in het strijdgebied waren geweest zijn ze in Turkije opgepakt. Onder begeleiding van de marechaussee zijn ze daarna naar Nederland gereisd. Tegen beiden liep een internationaal aanhoudingsbevel... voor deelname aan een terroristische organisatie. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar gevangenisstraf tegen politiemol Mark M. Ook wil het OM dat hij tien jaar geen publieke functie mag vervullen. M zou jarenlang inlichtingen uit strafrechtelijke onderzoeken hebben doorverkocht aan criminelen. Het geld zou hij hebben witgewassen. M geeft toe dat hij in politiesystemen zocht, maar dat was een hobby, zegt hij zelf. Netmedewerkers van Microsoft hebben in Nederland bijna 2000 mensen opgelicht. De slachtoffers zouden voor 7 miljoen euro zijn benadeeld. Ze kregen een telefoontje, zogenaamd van Microsoft, dat er iets mis was met hun computer en dat ze een bestand moesten downloaden. Vervolgens werden hun bankrekeningen geplunderd. In Kosovo wordt jacht gemaakt op de moordenaars van de Kosovo-Servische politicus Ivanovic. Die werd vanmorgen voor de deur van zijn partijkantoor neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Ivanovic werd twee jaar geleden veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Balkanoorlog. Maar dat proces moest over. Zangeres Dolores O'Riordan van de Ierse rockband The Cranberries is niet onder verdachte omstandigheden overleden. Ze werd gisterochtend doodgevonden in een hotel in Londen waar ze was voor een opname. De politie heeft geen bewijs gevonden voor een misdrijf. Waardoor O'Riordan dan wel is overleden is nog onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht vallen er winterse buien. Vooral in het noorden en oosten kan het lokaal wit en glad worden. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien en 3 tot 6 graden. Donderdag enige tijd westerstorm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. De avondspits in de Randstad verloopt wat drukker dan normaal. De meeste files vind je rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. En er zijn een paar dingen die er echt uitspringen. Het ongeluk met meerdere auto's op de A4 bij Nieuw-Vennep bijvoorbeeld. Bijna twee uur in de file vanaf Sloten tot aan Nieuw-Vennep. Er zijn maar twee rijstroken open. Ze zijn aan het opruimen, maar je kunt beter omrijden. Desnoods helemaal via Utrecht. Als je de A5 pakt, kom je namelijk ook op de A4 in de file. Voor het Hoek alleen al drie kwartier extra. De andere weg die slecht eh, ligt is de A13 Den Haag-Rotterdam. Een uur in de file tussen het Prins Klausplein en Delft. Na een eh, wilde achtervolging die eindigde met een ongeluk.